met maximaal duizend demonstranten. Toen duidelijk was dat er veel meer mensen naar de Dam kwamen... is volgens Halsma samen met de politie besloten om niet in te grijpen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt in een reactie dat de burgemeester voorbereid had moeten zijn op grotere aantallen... En verder zegt hij dat de politie de demonstratie ook vreedzaam had kunnen opbreken. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten in zijn land tegen de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een toespraak zei hij dat tal van staten en steden gefaald hebben om de orde te herstellen. Als dat niet snel lukt wil Trump zwaar bewapende militairen inschakelen om een einde te maken aan het geweld. Bij rellen in een voorstad van Chicago zijn twee mensen gedood. Wie het zijn en onder welke omstandigheden ze om het leven kwamen is niet bekendgemaakt. De politie ontkent verhalen dat agenten mensen beschieten. In een andere stad, Buffalo, is een auto ingereden op politieagenten... die vermoedelijk bezig waren met een arrestatie. Zeker twee agenten raakten gewond. De bestuurder is doorgereden en spoorloos. In New York wordt de avondklok vervroegd. Vanavond mogen mensen vanaf 8 uur niet meer de straat op. Dat was 11 uur. Overdag wordt er in de stad vreedzaam geprotesteerd... maar s'avonds loopt het op sommige plekken uit de hand. Vannacht hebben plunderaars bijvoorbeeld toegeslagen... in het beroemde warenhuis Macy's. Na 2,5 maand gaan de deuren van middelbare scholen weer open voor grotere groepen leerlingen. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden mogen ze niet allemaal tegelijk klassikaal lessen volgen. Op de meeste middelbare scholen gaan leerlingen één dag per week naar school toe. Het weer zonnig en droog. Er staat weinig wind. En nou, daardoor wordt het warmer dan gisteren. 25 tot 29 graden. Morgen iets koeler met in het oosten kans op een regen- of onweersbui.